omdat ouders volgens hen het recht hebben om te weten of een kind gevaar loopt. De meeste kinderdagverblijven vragen al aan ouders of een kind vaccinaties heeft gekregen... maar die informatie blijft nu vaak hangen bij de leiding. PvdA, CDA, D66, PVV en GroenLinks willen dat dat verandert. Een groot deel van de bijna 1 miljoen mensen die eh, diabetes type 2 hebben... kan genezen door gezonder te leven. Volgens onderzoekers van het Leidse Universitair Medisch Centrum... bespaart dat de samenleving 2,7 miljard euro aan medicijnen. Uit het onderzoek waaraan ook TNO en zorgverzekeraar VGZ meededen... blijkt dat tot 40% van de patiënten met diabetes type 2 kan genezen... als ze gezonder eten en meer bewegen. In het zuiden van Frankrijk is een gewapende man een rusthuis voor monniken binnengedrongen. Daarbij heeft hij volgens de politie een vrouw die er werkte met messteken gedood. De 60 bewoners zijn in veiligheid gebracht. De dader kon ontkomen en de politie is een klopjacht op hem begonnen. Wat zijn motief is, is onduidelijk. VVD en PvdA willen eenmalig 17 miljoen euro uittrekken voor de regionale omroepen. De regeringspartijen zijn bang dat anders de nieuwsvoorziening in gevaar kan komen. In september trok het kabinet het plan in om de omroepen verplicht te laten samenwerken in een landelijke regionale omroep. De omroepen moeten de 17 miljoen wel gebruiken om alsnog meer te gaan samenwerken met elkaar, met regionale kranten en met de NOS. Bij een bomaanslag in de Sinaï-woestijn zijn acht Egyptische militairen omgekomen. Onbekende terroristen lieten bij een controlepost een bomauto ontploffen en schoten ook op militairen. Twaalf soldaten raakten gewond, drie aanvallers zijn gedood, de rest zou zijn gevlucht. Het weer in het noorden kans wat mist.